zij en ik. We waren bij elkaar. Het leek voorgoed, maar het duurde nog geen jaar. Een ander kwam, tussen ons was het gedaan Vond toen dat ik maar weg moest gaan. dat heeft geen enkele zin. steeds haar stem. Het is voorbij, zij blijft voor Ja, Helena, wat ik ook begin, het heeft geen enkele zin.